Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De provincie Gelderland gaat in vier gebieden vergunningsaanvragen bevriezen... voor activiteiten waarbij extra stikstof vrijkomt. Dat meldt de Omroep Gelderland. Het gaat om vergunningen voor woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen... en agrarische bedrijven rond een aantal beschermde natuurgebieden, waaronder de Veluwe. Het besluit gaat alleen over nieuwe plannen, niet over bestaande activiteiten. En vergunningen met een dwingende reden, zoals dijkversterkingen, worden wel verleend. Nederlandse universiteiten nemen zelf maatregelen om de instroom van internationale studenten te laten krimpen. Zo komt er een maximum aantal studenten voor Engelstalige opleidingen... en zijn psychologiestudies in de Randstad voortaan in het Nederlands. Met de maatregelen willen de universiteiten een alternatief bieden voor een wetsvoorstel van de regering. Die wil onder meer dat twee derde van de universitaire opleidingen voortaan in het Nederlands wordt gegeven. De universiteiten vinden die plannen tegen internationalisering te ver gaan. De vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp heeft bewust de richtlijnen voor spermadonatie geschonden. Dat blijkt uit een contract uit 2018 in handen van Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er zeker 85 spermadonoren zijn... met meer dan het maximaal toegestane aantal van 25 kinderen. De kliniek hield een maximum aan van 25 gezinnen. In de Champions League zijn de mannen van FC Barcelona en Paris Saint-Germain door naar de halve finales. Beide ploegen wisten hun return vanavond niet te winnen. Barcelona verloor in Duitsland met 3-1 van Borussia Dortmund. PSG verloor met 3-2 van Aston Villa. Maar door de thuiszegers van vorige week was het voor beide ploegen toch genoeg om door te gaan naar de halve finales. Die beginnen over twee weken.